Mark Visser met het NOS Journaal. Een therapie om homoseksuele gevoelens te onderdrukken moet niet meer worden vergoed. Een kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks wil dat minister Schippers een eind maakt aan de vergoeding door zorgverzekeraars. De therapie wordt aangeboden door organisatie Different, die zich richt op christelijke homo's. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar Different en de KMG raadt huisartsen af aan de therapie niet mee te werken. Steeds meer eh, huishoudens en bedrijven maken gebruik van groene stroom, meldt elektriciteitstransporteur Tennet. Afgelopen jaar was er een stijging van 22% die gelijk staat aan het stroomverbruik van meer dan anderhalf miljoen huishoudens. Zo'n 60% van de groene elektriciteit komt uit biomassa, 40% van windmolens. Dat de vraag naar duurzame energie in Nederland groter is dan het aanbod, wordt steeds meer duurzame energie geïmporteerd. Europese banken hebben gisteren een recordbedrag ondergebracht bij de Europese Centrale Bank. Voor het eerst is de grens van 500 miljard overschreden. Samen parkeerden de banken 501,9 miljard bij de ECB. Aan het eind van elke dag houden banken kasgeld over. Normaal gesproken lenen de banken dat overtollige geld aan elkaar uit. Maar door de economische crisis vertrouwen de banken elkaar nauwelijks meer. Daarom brengen ze het geld nu onder bij de ECB, wat maar weinig rente oplevert. In Duitsland is de populatie wolven in een jaar tijd verdubbeld. Er zijn er nu bijna 120. Wolven komen vooral in het oosten van Duitsland voor, maar vorig jaar zijn er ook een paar gezien in de staat Neder-Saxe, in het westen. Veel veehouders zijn niet blij met de groeiende populatie. Regelmatig worden er schapen en ander vee door wolven aangevallen. De wolf is in Duitsland beschermd en mag niet worden bejaagd. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 3 graden in het binnenland en 5 in de kustgebieden. Morgen begint de dag met nog redelijk wat zon, maar in de loop van de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen.